Harry. Ja Barry. Ik ken er niks aan doen. Wat dan boy? Daar komt ie. Ik ben vreed gegaan. Maar Barry. Ja Harry. Hoe heb je dat gedaan? Nou dat is heel simpel Ja, maar joh, je denkt het niet.